Morat Rouakili met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Oklahoma heeft een man vier mensen doodgeschoten. Daarna schoot hij zichzelf dood. De aanleiding van de schietpartij is niet bekend. Onder de doden zijn ziekenhuismedewerkers en patiënten. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. Hoeveel dat er zijn is niet bekend. De omgeving van het ziekenhuis zou eruit zien als een rampplek. Volgens Washington houdt president Biden de situatie goed in de gaten... en heeft hij contact gezocht met de lokale autoriteiten om steun te bieden. De voormalige Duitse bondskanselier Merkel heeft de Russische inval in Oekraïne een barbaarse oorlog genoemd. Ze zei dat in haar eerste publieke toespraak in zes maanden tijd. Ze sprak van een schending van het internationaal recht en een diepe breuk met de naoorlogse Europese geschiedenis. Verder zei ze dat ze voorzichtig is met commentaar geven op actuele gebeurtenissen... nu ze niet meer in functie is. Volgens haar zijn de gevolgen van de oorlog verstrekkend voor Oekraïne... maar ook voor de rest van het continent. Een man van 23 uit Utrecht is in een Amerikaans berggebied om het leven gekomen. Volgens Amerikaanse media zat hij aan de rand van het berggebied te ontbijten... toen hij zo'n 15 meter naar beneden viel. Hij werd levend, maar in kritieke toestand gevonden en met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden. De man studeerde in Utrecht en was lid van studentenvereniging Veritas. Tennisser Casper Ruud heeft voor het eerst de laatste vier op een Grand Slam toernooi bereikt. De Noor versloeg op Roland Garros de jonge Deen Halge Roene in de kwartfinales in vier sets. Casper Ruud neemt het in de halve finale op tegen de Kroaat Marin Cilic. En dan het weer. Met een graad of zes is de nacht koud. Plaatselijk kan er een misbak ontstaan. Morgen begint grijs, maar al snel breekt de zon door.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 bed with me? party. They had the liquor overflowing the cup. About five, six strippers trying to work for a buck. Then I took one girl outside with me. Her name was Lonnie. She went to junior high with me. I said, Why you up in there dancing for cash? I guess a whole lot's changed since I seen you last. She said, What would you do if the son was at home? Crying all alone on the bedroom floor. Cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money. And his daddy's gone. Somewhere smoking right now job now. So for you, this is just a good time, but for me, this is what's all night. Girl, you ain't the only one with a baby. That's no excuse to be living all crazy. Then she looked me right square in the eye. I said, every day I wake up hoping to die. She said, nigga, I know about pain cuz me and my sister ran away so my daddy couldn't rape us. Before I was a teenager, I done been through more this shit you can't even relate to. What would you do if the sun was at home? Crying all alone Yo wait hold up hold up hold up hold up Stop the record yo stop the record Yo shorty you ain't gotta be going out like this man Hold up What would you do? Get up on my feet and let go of every excuse what would you do? Cause I wouldn't want my baby to go through what I went through. Come on, what would you do? Get up on my feet and stop making tired excuses. What would you do? Girl, I know what my mother can do it, baby, you can do it. What would you do if the sun was at home? tired of on the bed, yeah. cause he's hungry. And the only way to feed him is Crying all alone on the bedroom floor cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money and his daddy's gone. Somewhere smoking rock now, in and out of job now. So for you, this is just a good time, but for me, this is what I call life. Come on. What would you do if the son was at home, crying all alone on the bedroom floor, cause he's hungry? And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money, and his daddy's gone.